Het is vandaag 1 december 2011 en dit is aflevering 85 van Donderslag. Hartelijk welkom allemaal. Je luistert weer naar Radio 501 naar Donderslag. En het is weer donderdag, de Radio 501 Daverende Donderdag. En het is 1 december en dat is Wereld Aidsdag. De dag dat er wereldwijd de aandacht wordt gevraagd voor de ziekte AIDS. Daar hoor je straks om 3 uur in het reclameblok meer over. Ik ben vanuit Studio 11 van Tetelbier weer bij jullie en ik heb weer een lekkere stapel muziek. Natuurlijk is rond half drie Theo Verriet er weer met een kerstverse blablablog. blog. En natuurlijk heb ik Rob weer aan de telefoon. En ook vandaag weer een nieuwe donderdisc en die komt tot 12 uur vannacht in ieder programma langs. Ook de rubriek Wat gaan we eten en natuurlijk ook de muziekagenda. get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, oh, oh, me Israelite. The wife and my kids, step pack up and I leave me. Darling, she said I was yours to receive. Oh, me Israelite. My tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, me Israelite. After a storm, there must be a calm. If you catch me in a palm, you sound your alarm. Oh, me Israelite. the morning stepping for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, the Israelites, sir. Uh. I said, my wife, I'm a kid to the back up and I leave me. Darling, she said I was yours to receive. them a tear of choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Or, or, the Israelites. After I spawn, there must be a coming. Touch me in the palm, you sound your alarm. Oh, the Israelite. Yeah. working so hard. Desmond Dekker, niet meer onder ons. Hij komt volgens mij ook van Jamaica. En eigenlijk is het een eh, nummer wat bij Rastabari uh, eh, thuis hoort. zijn programma Dreadlock. Maar ja, ik neem een voorsprongetje. Dreadlock komt pas om 6 uur. En daar kunnen jullie straks allemaal heerlijk van genieten. Maar eerst donderslag. En hier is Peter Frampton. Can't take that away. light. It's hard to see the truth. My time had come to trust someone. is op het ogenblik 1 eh, december World AIDS Day, Wereld AIDS Dag. En op die dag bel ik ook met Rob Ricard, want het is even over tweeën. En dan wil ik een tipje van de sluier voor zijn platenkeuze straks van half bier. Uh, eh, goedemiddag aan de andere kant. Ja, goedemiddag. Hey, ben jij bewust dat het eh, Wereld AIDS Dag is vandaag? Nee, ik verstond het ook niet goed. Ik dacht Wereld dag. Ja, Jij zit nog... Nou, dan eet, dan eet ik maar wat, hè. Dus misschien dat ik een beetje smak tussendoor. Je hebt een beetje late lunch, zeg maar. Ja. Nou, dat... Eh, nee, het gaat om eh, wereld Wereld dag En het is ook alweer eh, twintig jaar geleden dat Freddie Mercury aan AIDS is overleden. Dus... Ja, dat is me niet ontgaan. Nee, nee, nee. Nou ja, 1 december is altijd Wereld dag Dus dan hebben we er altijd wat aandacht voor. Ehm, ik bel je voor de tip van de sluier. Nou, daar komt ie Nou. Het is niet Freddie Mercury. Nee, dat eh, is het niet? Oké. Nee. Ehm, oké, die kunnen we wegstrepen. Is het uh, wel Engelstalig? Ook. Ook Engelstalig. Maar dat komt niet uit Engeland? Nee. Oké, dan eh, moet het aan een ander gebied komen. Dan kan het bijvoorbeeld nog Amerika zijn of Australië. Ja, nou ja. Als ik dat nou zeg, dan, is het, dan weet je meteen wie het is. Oh. Ja, de luisteraars moeten raden. Dat heb je vorige week gezegd. Ja, eh, dat is niet Australië. Nee, ja, dan, eh, dan, dan moet het... Uh, de Falklandeilanden zijn. Daar wordt ook Engels gesproken. Ja, dat zou kunnen, ja. Hij is al een keer eerder langs geweest. Hij is al een keer eerder langs geweest. Met een ander lied. Met een, een ander lied. Andere lied. En, met een lied wat niet van hemzelf was. En nu komt hij langs met een lied wat wel van hemzelf is. Oh, nou, dan moeten we even flink gaan teruggraven in, uh, in het platenkeuzeverleden. Nou, dat mogen de, hoe heet het dan uh, gaan doen? De luisteraars. Even kijken, hij is langs geweest op... Eh, ja, zeg het eens. 29 september. 29 september van dit jaar? Ja. Oh, dat is dan maar heel kort bij dan. Ja. Oh. Hij heeft weer een nieuwe LP gemaakt, dus hij komt nog een keer. Hij komt nog een keer. Nou, ehm, we gaan het straks allemaal beleven om half bier als ik jou dan weer terugbel. En dan heb ik intussen een, een, een leuke plaat. Het is een cover. En uh, dit heeft te maken met de top 2000 waar ze alweer druk mee bezig zijn op de radio eh, aan het einde van het jaar. En dan vragen ze allerlei bekende mensen om eh, een, een, ja, een cover te spelen van hun meest favoriete band of muzikant. En dat hebben ze ook aan Esther Groeneberg gevraagd. En die heeft eh, de Beatles gekozen. En het nummer dat heet She's Leaving Home. En daar gaan we nou naar luisteren. Nou, ik ben benieuwd. Ik bel je straks om half bier. Jo. Tot straks. Wednesday. down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. crows on the blue sky. Honey Honey met Black Crows. En eh, vele jaren geleden eh, was eh, niemand minder populair dan Nina Simone. Zij was de diva van dat moment en het nummer heet Ain't Got No, I Got Life. al niet meer onder ons. Dit is een plaats van vele jaren geleden. We gaan naar 2011. Piers Faccini. En dat is van zijn nieuwste album. En dat album heet My Wilderness. En het nummer heet The Beggar and the Thief. free. Where no doors ever closed unto the likes of you and me. For just as you cannot steal the sun, you cannot steal all that I've seen. Is Faccini, The Background Thief. We gaan nu naar Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Theo Verriet. Blablablog.nl 1 december 2011. Op de fiets door mooi Amsterdam. Ik fietste vanmiddag achter een groep toeristen met gids aan. De gids had het tempo er goed in zitten. De toeristen konden hem nauwelijks bijbenen. Wat zeg ik? Ze kwamen amper onbeschadigd door het drukke Amsterdamse verkeer. Gebrek aan goede voorlichting, leek mij. Dit stukje is daarom voor iedereen die als toerist door Amsterdam gaat fietsen. Aanwijzing 1. Verkeer van rechts heeft vaak voorrang. Dat betekent niet dat je moet stoppen als iets of iemand van rechts komt. Nee, in Amsterdam ga je dan gewoon aan de linkerkant van de weg fietsen. Aanwijzing 2. Een groen stoplicht betekent dat je door mag rijden. Oranje betekent dat je door moet rijden en rood betekent dat je bij het doorrijden moet uitkijken omdat er van links en rechts ook verkeer komt. Aanwijzing 3. Als je verandert van rijrichting, steek je je hand alleen uit als je eigenlijk niet van rijrichting kunt veranderen omdat je bijvoorbeeld net wordt ingehaald. Daarbij kijk je uiteraard niet om en je probeert de snelheidsduivel naast je met je vingers in zijn ogen te raken. Verder sla je uiteraard gewoon af, ze remmen wel. Aanwijzing 4. Als een fietser voor je plotseling stopt voor een zebrapad, wijk je snel uit, scheld je de fietser verrot en geef je met je bel aan dat de mensen op het zebrapad een veilig heenkomen moeten zoeken.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 your love? And what does it mean without your love? Where would I be? naar Dead Wrong van eh, Hani El Khatib. We gaan er onze verhalenverteller uit eh, Californië. En eh, dat is een singer-songwriter en die heet Doug McLeod. Hij doet regelmatig ons land aan, speelt regelmatig in de regio Utrecht waar hij veel vrienden heeft wonen. Laatst heb ik hem in Herugewaard gezien. Dit heet Big City Woman. Big City Woman so much you don't make me tired warm. Talk so much, it don't make me tired. You got this handful to give me, but your mouth full of multiply. You got this handful to give me. together while I turn my back. Say one thing, do another one or turn my back. You got this con game on love. McLeod uit Californië. Ik heb hier een gloednieuwe plaat in mijn hand. En eh, die is van The Janks. En die heet Hands of Time 2011. En van dit album heb ik een heel mooi nummer voor jullie. En dat laat ik eh, na deze plaat horen. En het heet Dead Man. George en Ringo, de Beatles uit de Engelse havenstad Liverpool. En zij speelden vandaag She's a Woman. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. You're 501. There's nothing hotter. Your number one station. Tijd voor Erin Barra. Een gloednieuw album 2011 en van het album Another Way. When it comes to loving you, can't find the words, it's beyond the sound. Inside of a whisper, and when I see the sunset paint its Van Gogh sky anything I could say would only take away. Looking for another way. I'm looking for another way. There has to be another way, a way to say, I love you. I'm looking for another way to say, I'm looking for another way to say way to say what these words won't. Put my hand inside of yours and let my love soak through. Let my eyes paint you a picture of things yet to come. Let my passion run right through you like a river run wild and let my body tell you a story of the ocean tide. I'm looking for another way. I'm looking for another way. There has to be another way, a way to say I love you. I'm looking for another way to say. I'm looking for another way to say, another way to say what these words won't. I could pick you a thousand wildflowers. I could write you a sonnet. I could kiss you for each and every star. tell you that I love you every day till I I die. There has to be another way. I'm looking for another way. There has to be another way, a way to say I love you. I'm looking for another way to say looking for another way to say, another way to say, I, I love you. I, I, I, I, I do. I'm looking for another way to say what these words won't. Dit is deze week de Radio 501. Blaad voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. that she ate. How could I have ever ranked her among the best of mates? She left me to the clouds and there's tore me around. centuries while women plunder hearts. is deze hele week tot vrijdagavond 10 uur van de Volendamse groep LSK en is getiteld 155. En morgenavond om 10 uur kiezen Arwin en Johnny in hun legendarische Arwin en Johnny Show de nieuwe plaat voor je hoofd.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 Omdat mijn ogen niet te vervangen zijn. Omdat mijn ogen niet te vervangen zijn. Geef daarom van 28 november tot en met 3 december aan de Nationale Oogcollecte elke donderdag op Radio 501. De Radio 501 daverende donderdag. Van 1 uur tot middernacht op Radio 501. Ja, ik sta hier met juf Karin bij kinderdagverblijf Het Zonnetje en hiernaast is brand uitgebroken. Eh, juf Karin, u bent verantwoordelijk voor 25 baby's en peuters bij dit kinderdagverblijf. Maar hoe denkt u deze kleintjes veilig naar buiten te krijgen?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 Radio. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Oh, Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Craig Aztecs. Listen. I remember the Fresh Fest, 1984, 12 years old, when DMC was on tour. Shelter Adidas, fresh leather blazer, right on the brink of hip hop going major. Decipher the data before the game was hot potato. Tougher than a midget trying to block a raider. Look, Houdini dropped the freaks game out that night. My older brother was trying to bag any chick in sight. If you couldn't handle a mic, your exit stays right, or hear a chorus of booze through the course of the night. A dude that bought his ticket, maybe force you to fight. The game is microwave, now it's lost at the sight of perfection. Everyone moving the same direction. Let the Aztecs and Craig offer reflection of a time long ago when hip hop meant something. But for the tales of fake drug dealing and gun running, take a second. Grab a clock and rewind and reminisce when hip hop took control of your mind. A different place, stage, moment in time. Yo, pro, what's your favorite moment in rhyme? Thinking back on Master Ace ripping a track, writing down every lyric so I can spit it back back rewinding tapes, not realizing that the greats would soon be gone as the game became colorblind with fakes. Uh, a starter jacket, Reebok pumps on the feet, house of pain, unexplained how to jump to a beat. Pun was the one talking guns in the street. Jay had dreams to bring funds to new peaks. I strategized on how to write a verse down while lyric freestyle to murder cats in the first round. A young Canadian with dreams Yankee Stadium alongside KRS1, rocking the brakes with him, a lace gem with method. Man up on a record. Nas coming nomadic as a needle's injection. Fast forward to the present, got me working with a legend. Practice paid off and the momentum is spreading. Take a second, grab the clock and rewind and reminisce when hip hop took control of your mind. A different place, stage, moment in time. Yo, lyric, what's, what's your favorite moment in rhyme? I recall taking rhymes in the head like they was Tylenol. Knew every word the microphone fiend. I don't know why it all turned to dust. Juice soundtrack, you're a customer. Wish he still produced for P. Serve all the Busters for eternity. Cat's not worthy of the term MC. Rockin' was my newscaster. Fuck Ron Burgundy. Rest in peace to Cronkite. Grand Poop coined the term in 93. Group home, living proof. Primo's beast. That's the dimension into which I delve. In 12, memorize mama said knock you out. Not rock the bells. That's a little early for me. Like two short beats. First tape I ever rocked was the first naughty. Treacherous flow was unquestionable. It wrecked your skull, no matter the decibel. Where did Large Professor go? Turn on the radio. You won't hear the truest shit. Time travel with us to when this was a movement, Take kid. A second. Grab a clock and rewind. And reminisce when hip hop took control of your mind. A different place, stage, moment in time. Yo, people listening. What's your favorite moment in rhyme? In rhyme, in rhyme, in rhyme, in rhyme. Eh, thee achter ons. We zijn drie gepasseerd en we zijn weg naar bieruur. Welkom terug in de tweede uur van Donderslag. Ik ben er nog tot bieruur. En in dit uur, hier op Radio alleen heb ik nog de donderdisc, de fabuleuze platenkeuze van Rob Licaar. En vandaag ook een nieuw recept in de rubriek Wat gaan we eten? En dat hoor je om ongeveer kwart voor bier. En ook vandaag weer een nieuwe muziekagenda. En die hoor je bijna tegen 4 uur aan. Dus daar moet je nog even geduld voor hebben. Ik startte dit uur met Moment in Rhyme van die S-Text en Dub Sonata. En voordat we gaan donderen met de donderdesk heb ik hier van de nieuwste cd Whitehead uit 2011 van de groep Big Harp het nummer Goodbye Crazy City. by crazy city. You're too much for me. Give me what you owe me. I'll take it, then I'll leave. I never slept so fitful as bleeding on your sheets with lights outside advertising somebody else's dream. Goodbye, crazy city. Goodbye, ugly pride. The shadowy companion who had swaggered by my side. We fell down together. I tried, but I could not stand. Watched him spring up to his feet to hold up another man by crazy city. thank you for your time and all the girls and drugs I did when I was in my prime. Man, I sure was something the way I laid them low. And I still got the will, but the legs ain't there no more. Goodbye, crazy city should had it run. I really thought I'd made it in the days when I was down. I thought you were my cradle. You held me in your hands, squeezed out every penny. Then you cut me loose and ran. Oh, goodbye, goodbye. crazy city. goodbye, goodbye, goodbye. Crazy city. Well, goodbye, crazy city. I'd cry if I knew how, but you beat the tears right out of me when I first came to town. I'm staring out my window watching you get small. Sitting through the turbulence, half hoping that we fall. Oh, goodbye, crazy city, spooled out in the dirt. Like golden thread unraveling from a cheap league bowler's shirt. Go find some other dangle from your ropes. I watched you lash your promises and fan away the smoke. And I goodbye. Crazy city. Goodbye. goodbye. Crazy city. Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc van vandaag tot middernacht is Road Tripping van de Nederlandse zangeres Coco Jones. in Glova en het nummer heet Go Back. En het is van een van haar nieuwste cd's. Straks eh, hebben we even aandacht voor Queen eh, vanwege de World AIDS Dag. En omdat hij 20 jaar geleden is gestorven, Eddie Freddie Mercury. Don't I Ever Have A Cross Your Mind van Ray Charles en Bernie Ray. Darling, do you ever see situation somewhere, somehow triggers your memory. Huh? And do you ever wonder what became of all the time? Honey, do I ever? your mind. Do you ever wanna know? Do all dreams go on endlessly? Or do they just run down somehow? Het is vandaag 1 december en dat is Wereld dag. En Freddie Mercury is dit jaar ook weer 20 jaar dood geworden. Hij stierf van AIDS, dus draaien we muziek van Queen. We are the champions. Eh, speciaal voor eh, de Wereld dag waar we even bij stilstaan. Freddie Mercury die daarin overleed. Het nummer van Queen heette We Are The Champions. Stefan Schil die opereert in Nederland, komt ook uit Nederland. En dit is It's Gonna Be Alright. is gonna Steffen Schil hier op Radio 501 tijdens de Daverende Donderdag. Dit is Donderslag, ik ben er tot uur. Straks komt eh, de platenkeuze van Rob langs, dat ongeveer om half uh, vier, minuut over half vier als ik het goed heb. En eh, ik heb hier een mooie plaat, een gloednieuwe plaat van The Crowns. En dat nummer dat heet Lose Better, nee Lose Letter Bring Better. bags are in the hallway and you're everywhere. Can't believe I'm leaving on my own. Cars outside waiting for so long. Guess I won't be gone. Standing with a mom to convey the right effect. I'm sure you knew what you want all along. I read the letters you left at home. Cause writing off is easy when I. inmiddels eh, half bier geworden. Dat is u niet ontgaan. Hier eh, bij de Radio 5 Leen Daverende Donderdag. en eh, in de programma Donderslag hallo, hebben we dan altijd om half bier de platenkeuze van Rob Ricard. En dit is om en nabij half bier. Dus ik heb Rob aan de telefoon. Ehm, ja. het gaat om de platenkeuze nu met Eggy. Ik stond net een Je stond net op de tramhalte? Ik, ik ga net even een biertje inschenken, maar net niet. Een biertje ehm, inschenken? Een bokbiertje? Nee, dat is over. Nu zit ik aan de bietporker. Ja, dan ben je een half uur te vroeg. Ja, dat bedoel ik. Ik denk, ik ga hem inschenken. Oh, je gaat hem inschenken. Maar ik red het net niet. Nee. Maar goed, jij gaat hem oh. inschenken, dus... Ehm, maar daar bel ik niet voor. Ik bel voor de platenkeuze oh. natuurlijk, hè? Ja. Want oh, eh, de luisteraar zit op het puntje van de stoel om te luisteren... wat jij allemaal gaat vertellen over de platenkeuze van deze week. Nou, die eh, weten dat natuurlijk al lang, want eh, ik had toch zo'n onduidelijke hint gegeven. 29 september, ik heb nog niet gekeken eigenlijk hoor. Hmm. Maar, eh, back to New York City. Back to New York City. Oh, dat is uh, Papa Chubby. Ja. Back to New York City. Ja. Ja, die doen we. Die doen we. En het nummer wat jij gekozen hebt is ook Back to New York City. Ja. Want zo heet de cd ook namelijk. Ja. Oh, die heb ik, eh, die heb ik laatst ook aangeschaft. Daar heb ik eh, al wat van gedraaid. Ik heb dat nummer ook al een keer gedraaid. In het programma. Oh, dat is jou waarschijnlijk even ontgaan. Ja, ik kan niet alles horen. Nee, maar dat geeft niet. Want het is een goede plaat. Dus die kan gewoon opnieuw. Ehm, ja, daar rest jou alleen nog een hele leuke aankondiging te doen van die plaat. Ja, nou, voor de tweede keer en dan nog een keer voor de tweede keer. Dus voor de tweede keer in, ehm, mijn platenkeus. En voor de tweede keer Back to New York City. Papa Chubby. Ja? En, eh, Chubby. Oh, daar eh, was de aankondiging al. Want meestal zeg je, dames en heren, hier komt de aankondiging van de fabuleuze platenkeuze, zeg je dan meestal. Back to New York City, Papa Chubby. Oké, zie je volgende week weer. Hoi. Overwork and What kind of man have I become? Too many miles, too many flights, too much confusion, too tired of fight. I've been alone since I was young. Now take me home where I belong. I'm looking down and the lights look pretty. Gotta get there to New York great wide way. Whatever happened, how it used to be. No more pimps, no more homes. Just wax museums and retail stores. Lowest hour, what can we do? You've been replaced by NYU. I'm looking down and the lights look pretty. Gotta get home to New York. But it seems. Too much heartache, too much pain, too much trouble. Well, that's a shame. This is my city, right around. Now take me back where I belong. I'm looking down and the lights look pretty. Gotta get back to New York City, yeah. Take me back to New York City. Dat was de plaatkeuze van Rob Ricard. The power. sounds on the coolest station. Uit België komt de groep Jaggerbond en het nummer heet Ik pak haar vast. uit 1966. Have you seen your mother baby? wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! vandaag eten we spaghetti met kaas en reepjes speklap. Dit is een hoofdgerecht voor vier personen en de bereidingsduur is ongeveer 30 minuten. En dit recept is per e-mail bij ons binnengekomen en is gestuurd door Janet Smit uit Nijkerk. De volgende ingrediënten hebben we voor dit gerecht nodig. 300 gram spaghetti, 3 eetlepels olijfolie, ongeveer 300 gram speklapjes en die snijden we in reepjes. Eén bakje champignons van 250 gram en die champignons snijden we in plakjes. 500 gram broccoli, 100 gram gemalen oude kaas, bijvoorbeeld oude goudse kaas 48+. Plus. Hoe gaan we dit bereiden? Nou, dat doen we als volgt. Snijd de broccoli in roosjes en de steel in plakjes. Kook daarna de spaghetti volgens de aanwijzing op de verpakking beetgaar. Verhit ondertussen de olie in een hapjespan. Bak de reepjes speklap in 8 minuten bruin en gaar. Voeg dan de in plakjes gesneden champignons toe en bak dit 3 minuten mee. Voeg daarna de broccoli toe en roerbak dit in 8 minuten beetgaar. Schep de spaghetti om met het spek groentemengsel en de helft van de kaas. Voeg peper en zout naar smaak toe. Verdeel dan de spaghetti over vier diepe borden en bestrooi met de rest van de kaas. Heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur het dan naar rvd en wie weet zit jouw recept in de volgende uitzending.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 En het is afkomstig van het album Gilbert's Feel uit 2011. appeared to met pen en papier. Hier is een nieuwe muziekagenda. De inmiddels 62-jarige Bruce Springsteen komt volgend jaar naar Nederland... en zal Pinkpop 2012 afsluiten op het hoofdpodium. Hij komt samen met zijn E Street Band... en het zal het enige concert zijn dat er geeft in de Benelux. Pinkpop 2012 eh, vindt plaats van zaterdag 26 tot en met maandag 28 mei. Op 14 december speelt de dijk in Schouwburgerpark in Horen in de Otellozaal. Aanvang is 8 uur. Op 2 december speelt de staat in de patronaat Grote Zaal in Hanem. Aanvang half 8. Ook op 2 december speelt Deep Purple in het Gelderdoom in Arnhem. Aanvang is 8 uur. Op 2 december treedt de Golden Earring op in de IJsselhallen in Zwolle. Dit concert wordt voorafgegaan door een support act. Het begint om half negen. De Nederlandse band De Wolf speelt op 3 december in de Effenaar in Eindhoven. En de aanvang daarvan is half acht. Welen betreedt op 3 december het poppodium in Lelystad, aanvang 9 uur. En op 15 december treedt hij op in de Effenaar in Eindhoven en de aanvang is dan half acht. Op 4 december treedt Celesoe op in de Oosterpoort in Groningen. Aanvang half 9. Lies speelt op 6 december in Popcentrum 013 in Tilburg. Het begint om half 8. En op 11 december spelen zij in Groningen in de Oosterpoort aanvang 8 uur. In Excess is ook in Nederland en speelt op 8 december in de Melkweg de Max in Amsterdam aanvang half 8. Beth Hart is ook in Nederland en zij speelt op 15 december in de Oosterpoort in Groningen. Het optreden start om half negen. Je kunt haar ook nog zien op 6 december in Tivoli in Utrecht, op 8 december in de Paard van Trooien in Den Haag en op 19 december in de grote zaal van Paradiso in Amsterdam. Tot zover deze donderslagagenda van 1 december. En als je agendatips hebt voor de periode na 8 december... Mail die informatie dan naar rvd501.accessforall.nl. Ook kleinere optredens in plaatselijke cafés eh, kunnen worden doorgegeven. En dan nu de laatste plaat van deze donderslag. Ik heb hem als eerste genoemd in de agenda. Bruce Springsteen, Born in the USA. donderslag op donderdag. Hey, heldere hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! opgelucht. Echt? Opgelucht? Ja klok van bier begint weer te schuimen. Dat betekent dat we aan het eind gekomen zijn van deze donderslag aflevering 85. We schakelen zo over naar Studio de Koepoort en daar komt de rest van de programma's van deze Radio 501 Daverende Donderdag vandaan. En die duurt tot 12 uur vannacht. En zoals wij bij Radio 501 altijd zeggen, spookuur. <laughs> Aanstaande zondag van 2 tot 4 ben ik er weer met Café Chantal. En dat belooft weer een leuk programma te worden. Eh, kom luisteren, schakel in. Zondagmiddag van 2 tot 4. Ik eh, ben de komende week de hele week te bereiken op e-mailadres rvd501.accessforall.nl En ik ben ook te volgen op Facebook, Twitter en Hives. En dat onder de naam RVD501. Eh, radio 501 is natuurlijk ook te vinden op Facebook, Twitter en Hives. En ga eens naar www.facebook.com slash Radio 51 en klik op like. Als je mail wilt sturen naar Radio 501, stuur het dan naar studio.radio501.nl Rob Rika bedankt, Theo Verriet bedankt, mijn redactieteam bedankt en ook het Radio 501 team bedankt. En jullie thuis bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer op jouw radio in jouw luidsprekers met een nieuwe donderslag. Dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. En dan sluit ik weer af met een Hork Jantje. Hork Jan probeerde zich te focussen, maar bleef alles dubbel zien. In de bordeel vond hij dat wel tof maar zo gauw hij weer platzak buiten stond, zette hij toch die rare varifocus af. Ja, hoor ik Jan was anders. Dat was hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. slag op onder! Helder hemel. Het was overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. Nou, en ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Will me again. Sunshine. Hey! Keep smiling for him, just like we used to do. Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, we moeten de mensen wel denken.